Schoof zegt dat hij niemand bang wil maken, maar dat Europese landen wel alles moeten doen om een Russische aanval te voorkomen. Driekwart van de hbo-studenten blijft werken in de regio waar ze hebben gestudeerd... blijkt het onderzoek onder afgestudeerde studenten. De voorzitter van de Vereniging van Hogescholen zegt dat het daarom extra belangrijk is... dat alle hogescholen en opleidingen blijven bestaan. Op het moment dat eh, hbo-opleidingen verdwijnen... dan betekent het dat studenten die geïnteresseerd zouden zijn in die opleidingen... Eh, de regio uit moeten. Ja, en dan zie je eigenlijk dat op het moment dat studenten de regio verlaten hebben... Eh, dat ze dan vaak niet meer terugkomen. Maar bijvoorbeeld opleidingen voor moderne talen dreigen te verdwijnen, net als sommige technische studies. Bij een rechtszaak in de VS is voor het eerst een AI-avatar ingezet om het verhaal van een slachtoffer te vertellen. Dat gebeurde bij een rechtszaak in Arizona over een verkeersruzie waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer kwam op een beeldscherm dankzij AI weer tot leven en vertelde zijn verhaal. De avatar was bedacht en gemaakt door zijn zus en haar man. De video maakte veel indruk op de rechter. De verdachte werd veroordeeld tot ruim 10 jaar cel en gaat in hoger beroep. Want hij vindt dat de rechter zich te veel door de AI-getuigenis heeft laten beïnvloeden. En niet alleen witte rook gisteren uit de Sixtijnse kapel in Vaticaanstad... ook uit de basiliek in Oude Bos. Tientallen mensen stonden ademloos te kijken... hoe de rook omhoog kringelde in Brabant. Dit is wel bijzonder, ja. Ja, wel heel leuk dat we daar mee mogen maken. ik had er eigenlijk nog niet op gerekend, eerlijk gezegd. Ja, snel. En nou ineens. Dus ik hoorde het, gauw even rietje ophalen. Heel vlugge kijk nou is die vol. Dan word ik daar een beetje emotioneel van. Ja, gewoon fantastisch. Ik woon hier echt om de hoek, dus eh, ik zag het vanuit de tuin. Ook in Peru zijn ze hartstikke blij, omdat paus Leo XIV daar jarenlang heeft gewoond. Heb ik het weer nog voor je. De dag begint zonnig.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 Om 11 uur leidt hij zijn eerste mis in de Sixtijnse kapel in aanwezigheid van de kardinalen. De geplande renovatie van de Van Brienenoordbrug in Rotterdam gaat veel meer kosten dan begroot. In 2022 ging Rijkswaterstaat uit van 680 miljoen euro. Inmiddels wordt rekening gehouden met 1,5 tot 2 miljard euro. En de jonge asielzoekers in het Friese Sint-Anna-parochie krijgen toch een uitstapje, zegt de burgemeester. Ze zouden eigenlijk naar de Efteling gaan, maar daar stak minister Faber een stokje voor. Waar ze nu heen gaan is niet bekend. Het weer zonnig met later wat stapelwolken bij 18 tot 21 graden. Op de Wadden iets frisser. All day, all night, all day, all night, all day, all night, all night. What the fuck?